uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Bogota zijn duizenden Colombianen in witte kleding de straat opgegaan... uit protest tegen geweld door rebellen. Hun demonstratie volgt op de bomaanslag bij een politieacademie. Daarbij kwamen donderdag twintig kadetten om en tientallen mensen raakten gewond. Demonstranten gaven bloemen aan beveiligers en omhelsten politieagenten. Op het Bolivarplein werden ze toegesproken door president Duque. Volgens de regering werd de aanslag gepleegd door een lid van de rebellenbeweging e de beweging heeft de verantwoordelijkheid niet opgeëist. De dader is ook omgekomen. Een andere verdachte is inmiddels gearresteerd op verdenking van betrokkenheid. Op de Middellandse Zee is een boot met ongeveer 100 migranten aan boord in de problemen gekomen. Het meldt hulporganisatie Alarmphone, die heeft contact met de opvarenden. De boot zou water maken en aan boord zouden mensen zijn omgekomen. Volgens Alarmphone willen Italië en Malta geen hulp verlenen. Ze verwijzen naar Libië omdat de boot daar het in de buurt is. Mogelijk is de afgelopen dagen een groot aantal mensen verdronken tijdens hun overtocht naar Europa. Drie geredde drenkelingen vertellen de Italiaanse marine dat ze op een boot hadden gezeten met 120 opvarenden. En van hen is tot nu toe geen spoor gevonden. En bij de jachthaven in de Nederrijn in Wageningen zoekt de brandweer ook nog steeds met sonarapparatuur naar drinkelingen na een melding dat een roeiboot is omgeslagen. Volgens de melder was het een wedstrijdboot waar vier mensen in kunnen zitten. Er zijn geen meldingen van vermiste personen. Het weer tot slot. Vannacht is het droog. De minima liggen rond de min 6 graden. Morgen is het vooral in het midden en het noorden bewolkt... maar het blijft wel nagenoeg overal droog.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 Peaceful Radio Show 1316 hier op CFM Zandvoort. En we gaan weer beginnen aan een uurtje nieuwheidsmuziek eh, volgens de gebruikelijke procedure, de gebruikelijke format. En dat betekent een zo groot mogelijke afwisseling in de soorten nieuwheidsmuziek. Peaceful Radio heeft een website is natuurlijk Peaceful Radio en dan punt .info. Dan eh, maakt niet uit, kan ook .nl of .eu. Het schakelt allemaal vanzelf door. Maakt niet. Goed, dan vind je de playlist en dit programma weer terug. En ook het eh, programma natuurlijk van Paul Fens. Hartelijk dank Paul voor het eh, verzorgen van weer een prachtig en mooi intiem radioprogramma. En een beetje ja, de man achter Paul Fens heeft hij laten zien. Ehm, een nieuw album. Ja, laten we het daar eens over hebben. Michael Colwich, Serenity eh, nummer 3 inmiddels alweer. Uh, en eh, ja, een buitengewoon productieve man. More peaceful music on the Chapman stick. Zo, dat is de subtitel. Daarna komt er een nieuw album. En dat heeft uh, On the Another van Cathy Oaks. En ja, dat is eh, piano, als het goed is. Nou, we gaan het allemaal luisteren. Eh, ja, veel luisterplezier. En tot de volgende week. Dufresne, one of the artists here on Peaceful Radio today. Please visit my website, www.jenniferdufresne.com, and purchase my music to enjoy at any time on demand. And who art thou? said I to the soft falling shower which strange to tell gave me an answer as he translated. the earth the voice of the rain. Eternal arise, rise, impalpable out of the land and the bottomless sea. Of what to heaven, whence vaguely fall, all together changed and yet the same. I descend to lay the droughts and the dust layers of the globe. And all that in them without me were seeds only late and unborn. And forever by day and night, I give back life to my own origin and make pure and beautified for song from its birthplace. to heaven. Winds vaguely fall, all together changed and yet the same. I descend to lay the droughts and the dust lays of the globe. And all that in them, without me, will cease only later and more And forever by day give back life to my own origin and make pure and beautify.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 If you would like to know more about me and my music, I invite you to visit my website, jimottaway.com. Enjoy listening to Peaceful Radio. This is pianist John Fluker, thanking you for listening to my music here on Peaceful Radio.